Rond tien uur komen de onderhandelaars weer bijeen. De oppositiepartijen willen voor de middag een brief van het kabinet over de ontstane situatie. Ze willen met name uitleg over de mededeling van de RVD dat de onderhandelingen in een moeilijke fase zijn beland. In het Surinaamse parlement is toch een meerderheid voor amnestie voor de verdachten van de decembermoorden. De coalitiepartij van Paul Somoharjo geeft nu ook steun aan de wet. Als die wordt aangenomen gaan de verdachten van de decembermoorden van 1982, onder wie huidig president Bouterse, vrij uit. Volgens partijleider Somoharjo is er rust nodig in Suriname. Het Surinaamse parlement vergadert morgen achter gesloten deuren over de amnestiewet. Maandag volgt dan een openbare zitting, waarna er mogelijk ook al wordt gestemd. Vlak voor zijn vertrek uit Havana heeft paus Benedictus de Verenigde Staten opgeroepen een eind te maken aan het handelsembargo tegen Cuba. Een starre houding bemoeilijkt wederzijds begrip en ondermijnt pogingen tot samenwerking, zei de paus. Het handelsembargo werd 50 jaar geleden ingesteld door president Kennedy. Tijdens zijn bezoek pleitte de paus ook voor meer godsdienstvrijheid op Cuba. In een ziekenhuis in Nashville is de Amerikaanse bluegrass-legende Earl Scruggs overleden. Scruggs speelde banjo op een virtuose manier die in de jaren 40 volstrekt nieuw was. Hij was onder meer de, bekend van de herkenningsmelodie van de tv-serie de Beverly Hillbillies, die ook in Nederland werd uitgezonden. Ook was zijn muziek te horen in de speelfilm Bonnie and Clyde.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 Still, I'm happy with what I've got. I got the sun in the morning and the moon at night. sunshine gives me a lovely day. Moonlight gives me the Milky Way. Got no checkbooks, got no bank. Still, I'd like to express my thanks. I got the sun in the morning and the moon at night. And with the sun in the morning and the moon in the evening, I'm all right. I think I'm a lucky guy. I got the sun in the morning and the moon at night. Got no mansion, got no yacht. Still I'm happy with what I've got. I got the sun in the morning and the moon at night. Sunshine, yeah. Milky Way. Got no checkbook, got no bank. Still, I'd like to express my thanks. I got the sun in the morning and the moon at night. And with the sun in the morning and the moon in the evening, I'm alright. composities van eh, Irving Berlin en het stamt uit een musical, namelijk Annie Get Your Gun. Je hoorde het nummer I Got the Sun in the Morning. Die komt eraan en The Moon at Night en die verdwijnt nu zo langzamerhand achter de horizon. Dean Martin uit het begin van de jaren 50. Dus welkom bij het laatste uur van De Nacht Klinkt Anders. Goedemorgen zal ik maar zeggen. Waarin er weer een prijsvraag is. daar valt een cd te winnen. De meest recente cd van... Leonard Cohen. Leonard Cohen moet je zeggen. Maar ja, <laughs> ik, Job Cohen heb ik ook nooit gezegd. Dus ik blijf het Leonard Cohen noemen. En eh, die meest recente cd van hem die heet uh, Old Ideas. En misschien heb je hem afgelopen eh, zondag nog op de televisie gezien. Een optreden op het Belgische Canvas. Of diverse optredens op Canvas heb je kunnen zien van Leonard Cohen. Nou, in ieder geval de cd die kan je winnen. Ik ga er straks een vraag over stellen. En verder ook muziek uit de archieven. Misschien komt ze wel naar Pinkpop. Er moeten nog een paar namen bekend worden gemaakt. Ze komt in ieder geval wel met de band naar Rock am Ring... in de Ring in Duitsland. En heb ik het over Beth Ditto met de band Gossip. waar je niet omheen kan. Een eh, interessante verschijning nog steeds eh, het boegbeeld van de groep Gossip. Zoals ik al zei, ze zal eh, optreden geven en optreden geven op het Rock am Ring Festival... dat de eerste weekend van juni wordt gehouden in Duitsland. Lou Reed, die komt ook naar Nederland toe. 14 juni gaat hij een concert geven in de Heineken Music Hall.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 I thought was someone else, someone good. what you sow. Nou, mooi is dit, mooi blijft het. Lou Reed, een perfect day. Naar de Perfect World van uh, Gossip. Goed, ik had het al over uh, Leonard Cohen. Die heeft eh, recentelijk een nieuw album uitgebracht. 77 jaar is de man, maar nog steeds volop actief. Old Ideas is de titel van dat album. En een compositie van Leonard Cohen is in Nederland bekend geworden... door Herman van Veen. Suzanne, daar heb ik het dan over. Maar wie schreef die Nederlandse tekst destijds voor Herman van Veen? Nou, als je het antwoord eh, weet op die vraag... dan kan je dat eh, mailen naar eh, De Nacht Klinkt Anders. Ga naar de website van De Nacht Klinkt Anders. Dan kan je weer komen via de Varen website. Dan ga je ehm, linken naar programma en sites... en dan kom je vanzelf wel bij het contactadres. Dus het antwoord op de vraag wie schreef de Nederlandse tekst van Suzanne... waarmee Herman van Veen een hit had... en wat eh, uiteindelijk eh, oorspronkelijk een compositie is van Leonard Cohen. Ik laat je een nummer horen van dat uh, Old Ideas. Crazy to Love You, Leonard Cohen. love you. Had to go down to the pit. Had to do time in the tower, begging my crazy to quit. Had to go crazy to love you. You who were never the one, whom I chased through the souvenir breath I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired. Nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie. But crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. to Love You, je hoorde Leonard Cohen. En nogmaals, ik wil graag weten wie maakte destijds de Nederlandse tekst op Suzanne... waarmee Herman van Veen in de jaren 70 een eh, hele grote hit had. Het antwoord kan je dus mede na de nacht, klinkt anders. Ik zie de antwoorden graag tegemoet en dan in het loop van het weekend... kan je via de site bekijken of je inderdaad eh, gewonnen hebt. De meest recente cd van eh, Leonard Cohen, die als titel heeft Old Ideas. En dit is een track van de Radio 1-CD van deze week. Ed Strijlaert is de man die gaat zingen. cool down. I try to make you smile, but you pull up from. The flesh is weak, soft is your skin. Some say I'm a freak, but I love to sin. You always try to leave me but when you're fed up with love, but you're being fooled again by this love inside. best kan vinden op Het Heart, and Hands. En dat is een eh, nieuwe cd, een debuut-cd voor eh, Ed Strijdart... die een hele simpele naam heeft, gewoon eh, Ed, ED. Makkelijk zat dus. Anything van hem. Madonna, daar is ook weer een nieuwe cd vanuit. Ik laat je luisteren naar Falling Free van MDNA. now. staat veel pittige muziek op het nieuwe album van Madonna, MDNA, e, de titel van eh, die cd. Maar dit is een van de rustigere nummers, Falling Free, Madonna dus. En ik ga eens even kijken naar een paar affiches met daarop vreemde namen. Het Pinkpop-affiche vermeldt de naam van Babylon Circus. Nooit heb ik ervan gehoord. Dus ik ben maar gaan grasduinen in de, de, archieven en op internet. En dat blijkt dan een eh, Franse band te zijn. Ze komen uit eh, Lyon en ze maken een eh, mix van volksmuziek, ska en reggae. En allemaal in de Franse taal. Je gaat het tegenkomen op Pinkpop. En dat laat ik je zo horen aan het begin van eh, weer drie Franse platenmareetjes... als je dat gewend bent in het laatste uur van de Nachtvriendanders. Queen Aida die komt voorbij. Dat is dan uh, Franstalige muziek uit uh, eh, Nouvelle-Orléans. New Orleans. En je krijgt een hele oude jaren 60 plaat van Johnny Holiday. Maar nu eerst die vreemde naam op dat pingpopaffiche. Babylon Circus. Je suis le fils caché du pape, et je ne comprends pas, papa passe son temps à sermonner les gens, je ne lui en veux pas. Je sais bien qu'à son âge on ne se refait pas. Il faut tourner la page, oui mais papa tu vois, il me faut du courage à me passer de toi. Il faut que tu me crois, regarde mon visage et Dieu te le dira. Que dimanche à la messe, tu regardais les filles tu leur faisais confesse avec les yeux qui brillent. Je comprends tes faiblesses, comme quand tu les maquilles. On voit bien que tu stresses, là quand tu les bénis. Et le ciel est ta mère. Je suis le fils caché du pape. Et je ne comprends pas, papa ne me voit pas. Le vieux scélérat, il mériterait des claques. Mais ça ne se fait pas de corriger le pape. Le pape a tous les droits, oui, mais papa, tu vois. Il me faut du courage à me passer de toi. Tu dis que je ne suis pas, que je ne suis qu'un mirage, et pourtant je suis là. Et dimanche à la messe, tu regardais les filles, tu leur faisais confesse avec les yeux qui brillent. C'est pour ça que ma mère a eu pitié de toi. Le temps d'une prière, elle s'est jetée sur toi. Elle si elle la mère. tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini. De eh, Cajun muziek uit eh, New Orleans. hoorde Queen Aida met Cher Dulon en daarvoor Johnny Holiday. Ja, je dacht van, hé, de spiegelbeeld. Van Willeke Albert. Ja, die heeft daar toen destijds een uh, Nederlandstalige versie van gemaakt. Van Tet Zané, maar het origineel is van Johnny Holiday. Die trouwens nog steeds actief is trouwens. Hij ziet niet uit, want hij heeft <laughs> een hoop botox op zijn gezicht... of in zijn gezicht laten doen. En dat soort dingen. En zijn haar geverfd, dus nou ja, voor iemand die dik in de zestig is, ziet dat niet uit. Maar goed, eh, hij is nog steeds actief. Johnny Holiday, de Tendres Années. En daarvoor hoorde je dan eh, Babylon Circus met Le Fils, Le Cache du Pape. De, zoon, eh, de gevangenzoon van de paus. <laughs> Ja, zo is dat vertaald. Het zal je maar gebeuren. Drie uh, Franse muziekjes op een rijtje. Het volgende, dat wordt gezongen in het Limburgs dialectje wordt Ton Engels, een eigen opname uit Met het oog op morgen gemaakt. 11 februari 2011. Ik ben een cowboy, zonger Peert. Ze is vannacht gestorven en nou niks meer weert. Ik heb ook een revolver, maar dat ding is kapot. En dol ik mijn lasso, maar het touw is rot. Ik zit hier op de prairie en ik denk aan dicht koffie bij een kamfer En ik denk aan dich. Alleen met de sterren en de maan. Nog te mooi om op te staan. Wie de weg van alles en iedereen. En ik denk aan dich. Ik kom binnenkort naar huis. Het is goed geweest. Mijn ziel is dood en mijn je hart is leeg. Ja, ik kom binnenkort naar huis. Dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer onderweg. Ik ben een cowboy en binnenkort zongerbaan. Ik trof twee weken terug, een nieuwe indiaan. En net zo binnen zich, hij deed nog zin om te vechten zijn veren hingen slap en futloos. Over zijn griezen vlechten, we hebben te kallen. Over het leven en zo weer. Chillen van de wigwam, is het ik wel niet meer. Ik heb het koud weer in mijn hart, ik ga naar binnen toe. Ik heb wie te duk verloren, ik ben aan winnen toe. Ik kom binnenkort naar huis, het is goed geweest. Mijn ziel is dood en mijn oude hart is leeg. Dus ik kom binnenkort naar nou huis, dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer onderweg. Ik ben een cowboy met gitaar ik heb jaren rondgezworven als zingende cowboy, de sigaar. Mijn genre uitgestorven, ik heb eindelijk ingezien. Het is beter dat ik stop. Dus dat gauw, lieve vrouw, en nog gewoon niet hangen. Mijn beltegoed is op. Ik kom binnenkort naar huis. Dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer onderweg. Ik ben dus wel gaat langer onderweg. Ik ben dus alleen gaat langer onderweg bijna vier uur geleden begonnen we de nacht het anders met een liedje in het uh, Drentse dialect met Daniel Lohuus en nu dan het Limburgs dialect. Uit Midden-Limburg komt hij uh, Ton Engels en hij zong Koi Boy, een opname die gemaakt werd 11 februari 2011 in Met het oog op morgen. De verjaardagskalender, daarop vinden we onder andere de naam van Eric Idle... die ooit ehm, een van de sterren was in Monty Python's Flying Circus. In 1943 werd hij geboren. En een rekensommetje leert ons dan dat hij vandaag 69 jaar wordt. Some things in life are They can really you Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle...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 bekende zich worden met zijn instrumentale muziek en zijn synthesizers. Uh, je hoorde Vangelis Papatanasio, zo heet hij dan volledig. Dervish D begon ooit zijn eh, carrière samen met eh, Demis eh, Roussos. Ehm, Piet Zieker, daar wil ik het eens even over hebben. Dat is een eh, hele oude man onderhand al. Die is eh, bijna 93 jaar. 3 mei wordt hij 93 jaar oud. En heeft onlangs nog meegewerkt aan een eh, album. Chimes of Freedom. Dat is een tribute album waarop allemaal liedjes van Bob Dylan staan. En die worden dan door een heleboel artiesten gezongen. Jonge popartiesten, maar ook heel oude. De oude man, de oudste medewerker op dat album Chimes of Freedom, dat was dan Pete Seeger met zijn bijna 93 jaren inmiddels. Nou was het zo dat eh, vorig jaar Tony Bennett in de Amerikaanse hitparade stond, 85 eh, jaar oud. Op dat moment was het eh, de oudste artiest die ooit in een hitparade heeft gestaan. En nu is er een club mensen in Amerika... die willen dat Pete Seeger dat record gaat verbeteren. <laughs> en ze willen dus dat eh, dat nummer van uh, Pete Seeger... die bijdrage op Chimes of Freedom op een single uitkomt... en dan moet het eh, in de gezamenlijkheid een heleboel keren gedownload worden... en gekocht worden. En dan wordt Pete Seeger met zijn 93 jaar... de oudst genoteerde man-artiest in de Amerikaanse hitparade. Om welk nummer gaat het eigenlijk? Laat je verrassen, Forever Young, met een kinderkoor erbij. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong, and may you stay forever young. May you stay forever young. your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung and may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever aandoenlijk klinkt het gewoon. peachy girl. zoals ik al zei, 3 mei, dan wordt hij eh, 93 jaar oud. En dit liedje is te vinden op eh, Charms of Freedom, die eh, vierdubbel cd die onlangs is uitgebracht. Met daarop allemaal composities van Bob Dylan. Trouwens, over Bob Dylan gesproken, aanstaande maandag... dan is het precies 50 jaar geleden dat zijn allereerste LP uitkwam. Ook even iets om te onthouden. Goed, in ieder geval... Piet wordt waarschijnlijk dan eh, binnenkort eh, de oudste eh, artiest... die ooit in de Amerikaanse hitparade heeft gestaan met dit Forever Young. En als je gaat googlen, dan kan je ook waarschijnlijk een clipje tegenkomen. Want er is ook een clip gemaakt van dit Forever Young met dat kinderkoor erbij. Ook heel leuk om te zien. Even wat eh, televisietips voor eh, aanstaande zaterdagavond. Dan is er weer het nodige eh, aanbod daar waar het gaat om muziek op Nederland 3. Er is een nieuwe aflevering van Classic Albums. Dark Side of the Moon van Pink Floyd wordt helemaal ontleed en gefileerd. En na middernacht dan is er aandacht voor Elbow. Een aantal optredens in Nederland afgelopen jaar die, die zijn te zien... Elbow verscheen onder andere op Pinkpop en op Lowlands. Elbow, hier zijn ze nog eens een keer eh, gewoon uit een platenstudio. Asleep in the Back van begin deze eeuw. Sleep in the Back and Elbow zien. Dat kan je dus in de nacht van zaterdag op zondag zo tussen half 1 en half 2 op Nederland 3... met een collage van de optredens die ze afgelopen jaar Nederland hebben gegeven. Dit was de nacht vindt anders hier bij de Vader op Radio 1. Volgende week een nieuwe aflevering eveneens tussen 2 en 6. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooie donderdag van. Een mooi weekend als we even verder kijken. En we spreken elkaar volgende week weer. Hele groetjes. Hoi.